Hij zei verder dat er behoefte is om gehoord te worden aan een gezamenlijk verhaal. Ook legt hij de nadruk op de vele persoonlijke gesprekken... die hij het afgelopen jaar had met Nederlanders die het moeilijk hebben... onder meer door corona en de toeslagenaffaire. De grootste ruimtetelescoop ooit, de James Webb, is succesvol gelanceerd. De lancering werd een aantal keer uitgesteld... maar ruim een half uur geleden werd de raket met daarin de telescoop gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Op anderhalf miljoen kilometer van de aarde wordt hij in positie gebracht. De James Webb kan nog dieper de ruimte inkijken dan zijn voorganger de Hubble-telescoop. Er is bijna 30 jaar aan het apparaat gewerkt. Als alles goed gaat, gaat de telescoop 5 tot ongeveer 10 jaar mee. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus zich wel sneller verspreidt... maar niet meer mensen ziek maakt. Dat zegt Jacob Wallinga, de rekenmeester van het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij de eerdere varianten en dat de epidemie sneller uitdooft. Het RIVM benadrukt wel dat er nog veel onzeker is. In Maleisië zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. Vijf mensen worden vermist, melden plaatselijke media. De regenval is het gevolg van de moesson. De jaarlijkse regentijd is opvallend hevig dit jaar. Volgens de autoriteiten is het 100 jaar geleden dat er zoveel regen viel in korte tijd. Het gebied waarin ook de hoofdstad Kuala Lumpur ligt was niet goed voorbereid op het water. Leger en politie zijn ingeschakeld om te helpen met evacueren. Het weer vanmiddag overwegend droog. In het midden en noorden volop zon bij temperaturen rond of onder het vriespunt. Morgen wordt de kou weer verdreven en kan het verraderlijk glad worden door ijzel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad, want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en de vertraging is daar ongeveer 20 minuten vanaf de afrit Weide-Wormer.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 it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. And it's so long since I've seen the ocean. I guess I should. 40. time of year where you let all your problems go. And you know, you just a list.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn areoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen.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 once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas Carol. Back in Please come home for Christmas come home for Christmas, if not for Christmas by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above. Well, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be. 35. allemaal fijne dagen en een